Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Israëlische militairen zijn het kantoor van nieuwszender Al Jazeera... op de bezette westelijke Jordaan-oever binnengevallen. Het kantoor in de stad Ramallah moet van Israël 45 dagen dicht. Er was live op televisie te zien hoe een soldaat in het Arabisch tegen de journalisten zei... dat ze de ruimte direct moesten verlaten. Een reden is volgens Al Jazeera niet gegeven... Israël heeft journalisten van Al Jazeera herhaaldelijk ervan beschuldigd... een spreekbuis voor Hamas te zijn. Al Jazeera ontkent dat en zegt dat medewerkers stelselmatig doelwit zijn... van Israël in de Gazastrook. In Tjaat zijn sinds juli ruim 500 mensen omgekomen door overstromingen, melden de Verenigde Naties. Meer dan 200.000 huizen in het Afrikaanse land zijn vernield en 70.000 dieren zijn verdronken komende dagen worden nog meer overstromingen verwacht. Ook andere landen in de regio hebben te maken met een extreem regenseizoen. In Niger heeft de natuurgeweld volgens de autoriteiten meer dan 300 levens geëist. In Den Bosch is gisteravond een explosief afgegaan bij een makelaarskantoor. Er zijn geen gewonden, maar wel is er schade aan het pand. Volgens de politie is er mogelijk vuurwerk gebruikt. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn gisteravond de zilveren krulstaarten uitgereikt. De prijzen voor de schrijvers van de beste film- en televisiescenario's van 2023 gingen naar Brit Snel voor de film Zomervacht. Mieke de Jong kreeg een prijs voor de serie Lampje. En ook het scenario voor de korte film Ik ben geen robot van Victoria Warmerdam viel in de prijzen. Scenario-schrijver Donny Singh kreeg de gouden pen voor de film De Tata's die met ruim een half miljoen bezoekers... de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van vorig jaar was. Het weer, de dag begint op de meeste plekken droog met geregeld zon. Later raakt het vanuit het zuiden overal bewolkt. In het zuidwesten ook buien. Het wordt 20 tot 25 graden.